maar niet, kleine Eva. Schat, we moeten scheiden gaan. Ik zal jou nooit vergeten. Ik zal jou nooit vergeten. Onze liefde blijft bestaan. Huil maar niet, kleine Eva. Ik blijf altijd aan je denken. Ik blijf altijd aan je denken. zodat ik weer bij jou zal zijn. Neem deze ring van mij. Wie zal jou zeggen? Zelfs mijn hart blijft altijd hier. Huil maar niet, kleine eer. Eva, schatten moeten steiden. Ja, nacht en kleine Eva. Nacht en zoom, kleine Eva. Onze liefde blijft bestaan. nog en zoom, kleine